Goedemiddag, ik ben Bien Buijs en dit is het nieuws van NOS op 3. We vaccineren zo snel als we kunnen, zegt het RIVM. Er is op dit moment een grote voorraad AstraZeneca-vaccins. Dat komt onder meer doordat Nederland tijdelijk stopte met AstraZeneca-prikken vanwege mogelijke bijwerkingen. De voorraad wordt nu zo snel mogelijk weggeprikt, maar dat duurt even, zegt het hoofdvaccinatie. Nou, de AstraZeneca-vaccins die gebruiken we bij de huisartsen. En de huisartsen nodigen hun eh, mensen over het algemeen uit per brief. Dus er zit even tijd tussen en we wisten natuurlijk niet hoe lang die pauze zou duren. Die zou eigenlijk twee weken duren, dachten we. Dat werd korter. Eh, dat is natuurlijk heel fijn. Eh, maar dan moeten die mensen wel even uitgenodigd worden. Er zijn nu ruim 2 miljoen coronavaccinaties gezet. Het containerschip dat sinds gisteren vast ligt in het Suezkanaal bij Egypte is weer deels losgetrokken. Het schip lag overdwars in het water, kon geen kant meer op. Daardoor ontstond een file van schepen in het kanaal. Het vrachtschip kwam waarschijnlijk in de problemen door de harde wind. Criminelen lijken een nieuwe manier gevonden te hebben om drugsafval te dumpen. In Brabant is een enorme lading gevonden in een put midden in het bos, vertelt de boswachter. Een put in de grond eh, heb ik nog nooit gezien, maar dit is een, een put waar drugsafval in geloosd is. En we vrezen heel veel drugsafval. En al dat afval zakt de grond in en dat is erg slecht voor de natuur. Alsof je een dixie op Lowlands instapt. Zo omschrijven bewoners in Utrecht de putlucht die er in hun huis hangt. Sinds vorige zomer zitten ze iedere dag in de poeplucht en Joyce is er helemaal klaar mee. Ja, in de kat ruik je het dus het allerergste, de meeste van de tijd. En eh, oh, ja, dat is dus nu echt gewoon de, de real lucht die er hangt. Vanwege de stank slaapt ze al een half jaar in de woonkamer, want in haar slaapkamer is het niet te harde. Ook zorgt de vieze lucht voor ongedierte. Ja, en je ziet het vooral het meest. De rioolvliegjes zitten daar en daaronder en hier. De poeplucht komt waarschijnlijk door werkzaamheden aan het riool. De gemeente is het probleem aan het oplossen, maar het gaat nog wel even duren. Het weer, eerst nog volop zon, maar vanmiddag neemt de bewolking toe. Het is tussen de 11 en de 16 graden. Vanavond en vannacht kan er een spatje regen vallen. En ook morgen overdag is er kans op een bui.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 hoofdpunten van het NOS-journaal. Binnenkort liggen er corona-zelftests in de winkel. Minister De Jonge verleent twee bedrijven ontheffing... om zelftestmiddelen te gaan leveren... die bijvoorbeeld ook geschikt zijn voor het onderwijs. EU-landen moeten gaan controleren of een land waar ze coronavaccins naartoe exporteren... ook aan de Europese Unie levert. En ze moeten ook kijken hoe ver dat land is met zijn vaccinatieprogramma. Dat heeft de Europese Commissie bekendgemaakt. gemaakt. Het RIVM meldt ruim 7600 nieuwe coronabesmettingen. Bijna 2000 meer dan gisteren. En ook meer dan het weekgemiddelde.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 S'avonds voor de eerste keer op pad. Weet dan dat er iemand op jou wacht. Maakt niet uit wat jij besluit Maar voor nu, groei nog maar even. Neem je tijd, veilig en warm. Bescherm ik jou, totdat je mij loslaat voor nu. Blijf nog even daar. Wanneer jouw pad. En het leven niet verloopt zoals je had verwacht. De groei komt pas na de pijn. Maar weet dat wij er altijd voor jou zijn. Wat jij dan leeft just a young boy living in the hub city.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 My music and where you at, throw your gloves in the air and wave them like you just don't care the whole world locked down. No, no, you don't stop, you won't stop, can't stop, you ride or die. That's why I put it down for the west side.